Gert met het NOS Journaal. In het Vaticaan zijn de deuren van de Sixtijnse kapel zijn tijdens het conclaaf van de, van de buitenwereld afgesloten. Nog vanavond wordt de eerste stemronde gehouden, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat een kandidaat direct al de benodigde tweederde meerderheid van de stemmen krijgt. Het Nederlandse zorgstelsel is alleen houdbaar als alleen de echt noodzakelijke zorg wordt verleend. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een advies aan staatssecretaris Van Rijn. Ongepast zorggebruik komt door patiënten die te veel zorg vragen of artsen die meer doen dan nodig is om zo extra inkomsten te krijgen. De raad stelt voor om het eigen risico af te schaffen en patiënten voortaan bij ieder bezoek te laten betalen. Op een pluimveebedrijf in het Gelderse Lochem is vogelgriep geconstateerd. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Landbouw is het waarschijnlijk de milde H7-variant. Toch moeten alle dieren op het bedrijf worden geruimd... omdat de H7-variant kan muteren tot een voor kippen besmettelijk en dodelijk virus. Rond het bedrijf in Lochem is in een straal van ruim een kilometer een vervoersverbod ingesteld. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. Wel moet het verkeer op veel plaatsen nog rekening houden met gladheid. Grote delen van Europa zijn vandaag geteisterd door zware sneeuwval. In de Duitse deelstaat Hessen zijn bij een enorme kettingbotsing zo'n 100 auto's op elkaar gebotst. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Het nog te componeren Koningslied kan op 30 april door heel Nederland worden meegezongen. Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft de publieke omroep gevraagd om op alle tv- en radiozenders om half acht s avonds het lied live uit te zenden. Vlak voordat koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan hun rondvaart in Amsterdam beginnen, kunnen ze op een groot scherm de uitvoering van het Koningslied zien. Het weer, de laatste sneeuw trekt de komende uur het land uit. Komende nacht wordt het koud met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten. Morgen overdag vallen er enkele sneeuwbuien. De zon schijnt ook. Het wordt smiddags 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. E de files in de Randstad van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor de afrit Bunschoten 6 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en Eembrugge 7. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Dorp 5. A15 richting 5. A15 richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 6. A27 naar Almere bij Beeldhoven 6. De andere kant op tussen Eemnes en Beeldhoven ook 6. A27 naar Breda bij Werkendam 5. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 5. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer richting Amersfoort-Zwolle kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50.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 Just put your head on the glass, Are we trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me, squeeze me But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me You make me feel so nice When I'm around you wake up in the morning And I will spend my whole life with you The sweetness of your smile Helps away with all of my fears If it should all go wrong My life succumbed to tears I've never been so deep into anyone else but you A oh, place in my heart Never been so close to you And if you want me to Hang around and I'll never let go I'll give you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight come true I'll give my heart to you To keep safe in your arms Like I know that you wanted to It gives me so much joy That I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right Looking down from a bird's eye view I see my love maker From the time that I spent with you Because I'm your only mate.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 You got me wrapped up. Cause time takes what love heals. heart that have torn you apart. I know you've been safe on your own, but together we're strong because it's love that I feel whenever you're holding me. I'm feeling passionate.